5 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. De, koude AIVD. Nu IS aan de verliezende hand is en de leefomstandigheden verslechteren, zoeken strijders een veilig heenkomen. In totaal zijn 280 mensen uit Nederland naar Syrië en Irak afgereisd. 190 van hen zijn daar vermoedelijk nog. Hoewel het nog steeds gaat om relatief kleine aantallen, denkt de inlichtingendienst dat de dreiging van nieuwe terugkeerders groter is dan voorheen. Bijna alle afgereisde Nederlanders verblijven inmiddels al langer dan een jaar in het strijdgebied. Vermoedelijk zijn ze ideologisch gehard en hebben ze gevechtservaring opgedaan, waardoor hun capaciteiten groter zijn dan eerdere terugkeerders. Het CDA wil dat Nederland bewapende drones koopt. CDA-leider Buma is bereid daar honderden miljoenen euro's voor uit te trekken. Dat staat in het verkiezingsprogramma. Het leger gebruikt nu al drones voor verkenningen, maar bombarderen daarmee is nog niet mogelijk. Volgens Buma is dat wel nodig om radicaal geweld te bestrijden. De drones zouden onder andere F-16's moeten kunnen vervangen tijdens missies in bijvoorbeeld Irak en Afghanistan. Volgende maand mag een record aantal Nederlanders naar de stembus. In totaal zijn 12,9 miljoen mensen kiesgerechtigd volgens het CBS. Dat is 2% meer dan bij de vorige verkiezingen in 2012. 850.000 kiezers mogen nu voor het eerst stemmen voor de Tweede Kamer... omdat ze de 18 gepasseerd zijn. Nederlandse transportbedrijven waren vorig jaar ruim 200 miljoen euro extra kwijt aan tol- en milieuheffingen in België en Duitsland. Dat heeft BNR uitgezocht. In Duitsland moesten de transporteurs 144 miljoen euro extra betalen voor heffingen op vervuilende vrachtwagens. En in België moest er 60 miljoen euro worden afgetikt aan de nieuwe tolheffing. En dan het weer. Vannacht is het helder.